Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran wijst het Amerikaanse plan voor een staakt het vuren af, meldt de Iraanse staatstelevisie. Het 15-puntenplan werd afgelopen nacht via Pakistanse bemiddelaars naar Iran gestuurd. In het Amerikaanse plan zou staan dat Iran de straat van Hormuz weer moet vrijgeven... en zijn atoom- en raketprogramma moet beperken. Volgens Pakistanse functionarissen zou Iran in ruil daarvoor een versoepeling van de sancties krijgen. Iran spreekt van buitensporige voorwaarden en stelt er een eigen plan tegenover. Daarin staat dat de VS en Israël alle aangerichte schade moeten vergoeden. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Jesse Klaver van de grootste oppositiepartij GroenLinks-PVDA wil dat er gekeken wordt of er een maximumprijs voor diesel en benzine aan de pomp kan komen. Hij wil dat laten betalen door de grote olie- en gasbedrijven. CDA-leider Bontebal zei dat hij er niet van overtuigd is dat dat plan verschil gaat maken. Het kabinet kan ook de belasting op brandstof verlagen, maar dat kost veel geld. Het leger van Israël mag meer reservisten oproepen. De regering heeft een voorstel daarvoor goedgekeurd. Er mogen nu 120.000 extra mensen worden opgeroepen. De opschaling heeft te maken met de oorlogen tegen Iran en tegen Hezbollah in Libanon. De Britse omroep BBC heeft een voormalig manager van Google benoemd tot nieuwe topman. Matt Britton was in zijn rol bij Google verantwoordelijk voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De vorige BBC-topman stapte op na ophef over een documentaire... waarin citaten van Donald Trump die niet bij elkaar hoorden aan elkaar waren geplakt. Het weer wisselvallig met buien en af en toe zon bij een stevige noordwestenwind. In de zon is het een graad of 8. Vannacht ook kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Morgen opnieuw buien bij zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer in onze regio op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. 5 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A10 vanuit Watergaasmeer naar Knoop het Koenplein. Want op knooppunt Nieuw Meer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Inmiddels staat er 7 kilometer file. En 247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland.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 Het land noemt de voorwaarden buitensporig en stelt er een eigen plan tegenover. Daarin staat dat de VS en Israël alle aangerichte schade moeten vergoeden. Een vrouw die twee jaar geleden tien jaar cel kreeg... omdat ze in Syrië een Jezidi-vrouw als slaaf had gehouden... is in hoger beroep tot negen jaar cel veroordeeld. Hasna A. uit Enschede ging in 2015 naar het kalifaat in Syrië. Een voormalige Google-manager, Matt Britton, wordt de nieuwe topman van de BBC. Hij volgt Tim Davie op, die opstapte vanwege fouten die waren gemaakt...